in. En eh, je zal wel zien. Ja, precies. En de workshop, eh, workshop was dat ook aan de orde. Heel belangrijk wat, eh, wat Bruno zegt. Ik ben als burger afhankelijk van de juiste informatie. Maar dan moet het ook wel betrouwbare informatie zijn. Ja, dat is duidelijk. Over informatie gesproken. is, nog niet zo. Daar, daar is ook mhm. nog een slag in te winnen om die informatie duidelijk te maken. Kies ik voor de trein, voor de bus of voor de auto? Over informatie gesproken, gezien de tijd, heb ik nog één vraag. Wanneer komt jullie verslag uit? Ja, ja dat, dat is een hele goede vraag. We hebben dus eh, eerlijk gezegd even een pauze gehad uh, eh, nadat het eh, workshop heeft plaatsgevonden. We kwamen eigenlijk steeds maandag bij elkaar. Aanstaande maandag gebeurt dat weer. En dan gaan we eigenlijk die werkzaamheden die wij nog in het verschiet hebben liggen. Verslaggeving van wat er is gezegd. Communiceren met degene waarvan wij denken dat het belangrijk is. Provincie, gemeenteraden uit de omgeving. Dat gaan we al op papier zetten. En ik hoop dat we daar, nou moet ik even inschatten, met twee, drie weken uit zijn. Bedankt voor jullie komst, we horen hier ongetwijfeld meer over. Dit was Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 10 oktober 2009. Redactie eh, Yvonne Roosendaal, die nog steeds jarig is, en Nel Kerkman. Gastheer was Don de Grebber. Techniek Pascal van der Beek en David Habig. Presentatie Ben Zonneveld. En Tom Hendricks. Allemaal een prettig weekend en denk eraan, er is nog van alles te beleven in Zandvoort vandaag, dus ga erop uit.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 Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken heeft zijn afschuw uitgesproken over het doodvonnis tegen een Iraanse demonstrant. De 37-jarige man werd in augustus aangehouden tijdens de massademonstraties tegen de omstreden herverkiezing van president Ahmadinejad. De Nederlandse regering zegt dat een doodvonnis absoluut niet thuis hoort in een moderne samenleving waarin mensen vrij hun mening moeten kunnen geven en dringt daarbij de Iraanse regering op aan het vonnis te herroepen. PVV-leider Wilders nodigt FNV-voorzitter Jongerius komende week uit voor een gesprek. Hij reageert daarmee op uitspraken van Jongerius in de Volkskrant. Daarin zegt ze dat ze met de PVV wil praten over mogelijke samenwerking in de strijd voor een goede AOW-regeling. Jongerius noemt de FNV een neutrale belangenclub die zaken doet met de duvel en zijn oude moer. Wilders had al gezegd dat hij erover denkt zich aan te sluiten bij het maatschappelijk verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Jemenitische veiligheidstroepen hebben in het noorden van Jemen 100 opstandelingen gedood. Nog eens 280 rebellen raakten volgens het leger gewond. Sjiitische rebellen in de provincie Sada streven al jaren naar een eigen staat. Sinds augustus is het leger bezig met een nieuw offensief. Hulporganisaties waarschuwen voor een humanitaire ramp in het noorden van Jemen. Sinds het begin van de opstand van de Sjiitische rebellen in 2004 zijn zo'n 150.000 mensen op de vlucht geslagen. Een Haags PvdA-raadslid probeert vandaag opnieuw 50 handtekeningen voor Jeltje van Nieuwenhoven bij elkaar te krijgen. De handtekeningen zijn nodig om te kunnen worden gekozen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. De lijst moest gistermiddag bij de lokale PvdA-afdeling worden ingeleverd, maar raadslid Koen Baart raakte donderdagavond de tas met de handtekeningen kwijt. De partij heeft hem 48 uur extra gegeven om de steunbetuigingen in te leveren. Het weer bewolkt met af en toe regen en geleidelijk ook af en toe zon.